7 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De afgelopen vijf jaar zijn bij Defensie 53 meldingen binnengekomen... van militairen die door de hitte bevangen waren geraakt tijdens trainingen. Dat gebeurde vooral bij de opleiding van jonge militairen van een landmacht. In sommige gevallen had dat ernstige gevolgen, melden Zembla en de Stentor. Zo moesten 25 militairen in het ziekenhuis worden opgenomen... en in vier gevallen hielden slachtoffers er blijvend lichamelijk letsel aan over. Een militair is zelfs overleden aan de gevolgen van oververhitting bij een oefening. Militaire vakbonden zijn geschokt en bezorgd over de cijfers. De Verenigde Staten gaan de Iraanse revolutionaire garde als terroristische organisatie bestempelen. Dat melden persbureau Reuters en The Wall Street Journal. De revolutionaire garde is het militaire elitekorps van Iran en valt rechtstreeks onder de geestelijk leider Ayatollah Khamenei. Het zou voor het eerst zijn dat de VS een buitenlands leger een terroristische organisatie noemt. De gemeente Den Haag heeft per ongeluk een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro overgemaakt aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. Deelnemers hadden recht op een premie van de gemeente, maar dat bedrag werd honderdmaal zo hoog uitgekeerd, schrijft de Telegraaf. Zo'n 70 Hagenaars kregen tussen de 30.000 en 150.000 euro op hun rekening gestort. Ze deden mee aan het project omdat ze werkloos zijn zou de gemeente nog niet zijn gelukt om al het geld terug te krijgen. De internationale gemeenschap roept de Libische krijgsheer Haftar op om te stoppen met zijn opmars naar de hoofdstad Tripoli. De VN-veiligheidsraad en de G7-landen maken zich zorgen over het toenemende geweld in Libië. Haftar is met zijn militie onderweg naar Tripoli om de zittende regering omver te werpen. Onderweg wordt hevig gevochten met andere milities en met regeringstroepen. Ook wordt er gestreden om de internationale luchthaven ten zuiden van Tripoli.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 the beauty and the brains. The beauty, the uh, beauty and the brains. The beauty, hey, so hey, the beauty and the brains. Oh yeah, the beauty and de brains. The beauty, uh. Want is alles, alles, alles, alles in control.